Jong van Kam met het NOS Journaal. Turkije behandelt de beweging van in Amerika wonende geestelijk leider Gulen... net als elke andere separatistische terreurorganisatie. Dat zei president Erdogan in een interview met persbureau Reuters. Volgens Erdogan zit de beweging van Gulen achter de mislukte staatsgreep. In het interview gaf de president toe dat de veiligheidsdienst... ten tijde van de coup niet optimaal functioneerde. Volgens Erdogan zijn er sinds de coup meer dan 10.000 mensen vastgezet... en ruim 4.000 mensen gearresteerd, onder wie ruim 100 generaals. Verder zijn bij de coup bijna 250 burgers om het leven gekomen. De regering roept aanhangers van moslimgeestelijke Gulen op om aangifte te doen als ze worden bedreigd in Nederland. Het is van belang dat zulke signalen serieus worden genomen, schrijft minister Koenders in een brief aan de Tweede Kamer. Hij verwijst naar incidenten waarbij Gulen-aanhangers in Nederland zijn geïntimideerd. Ook wijst hij erop dat op sociale media een lijst circuleert met namen van mensen die banden zouden hebben met de Gulen-beweging. Medestrijders van Mugabe in de onafhankelijkheidsoorlog hebben de banden met de Zimbabwaanse president verbroken. In een verklaring noemen ze hem dictatoriaal, manipulatief en egocentrisch. De veteranen zijn decennia lang loyaal geweest aan zijn regime en hebben zich altijd tegen, tegen de oppositie gekeerd. Nu sluiten ze zich aan bij landelijk gedragen protest tegen de president, zijn economisch beleid, een valutacrisis en corruptie. De 92-jarige Mugabe is al 36 jaar in de macht en wil tot aan zijn dood president blijven. Overijssel is vanmiddag getroffen door noodweer. In delen van de provincie staan straten blank en zijn bomen omgewaaid. Bij sommige woningen is het water naar binnen gelopen. Op het station van Rijssen moesten treinreizigers door de brandweer worden geëvacueerd. Ze zaten vast op het perron doordat de voetgangerstunnel... waardoor ze het station moesten verlaten, was ondergelopen. De brandweer heeft ze met een bootje van het perron gehaald. Het weer. Lokaal kunnen nog enkele buien voorkomen. Die lossen de komende uren weer op. Maar vannacht en morgen trekken er nieuwe buien over het land. Vooral later op de dag is er kans op onweer, hagel en veel regen.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 We gaan weer beginnen aan een uurtje New Age muziek ehm, in het programma Peaceful Radio. En we beginnen met even kijken Arne Chenoy en de Groove Projects. En de cd heet Stacy Blank Affair. Nou ja, het zal allemaal wel. In ieder geval de volgende, of de cd die daarna komt, ook gloedje nieuw. Voor wel een bekende, Ciro Hurtado. En zijn cd heet Selva. Verdere informatie kan je allemaal vinden op de website peacefulradio.info. En dan eh, ja, kan je hem ook even controleren of ik het eigenlijk allemaal wel goed uitspreek. Eh, ik denk het niet. Maakt niet uit. Geniet er lekker van. En ehm, tot de volgende keer alvast. 다 zu ma ju nam je dam dun de ne zo de ji ze je bo do ba de la ma wo wo pa wo chula jalo jiwa gen, dula jalo jiwa lai, mala jazo jiwa Pengwe Sanjay dake jin su jinbe su nam jian zhu la ben jian san jian zhu mba i shu uan be za me da kun cha le khan na khan na uan be uan ma so pa wa i shu na sa wad nam do jia dun be nga le rang gi dun da jung le jung gu jie nu ya jian ja chiwa nam jian na du zambara zambara na me zawada na na awaludu zambara zambara na me zawada awaludu zambara zambara na me zawada na awaludu zambara zambara na me zawada awaludu zambara zambara na me zawada na awaludu zambara zambara na me zawada na na awaludu zambara zambara na me zawada na awaludu zambara zambara na me zawada na awaludu zambara zambara on bezar gan body bebe aluge gedi kända daddy som så Oh my, Brasil. Foi Dona Santa, rainha do maracatu, e famoso Vitalino na feira de Caruaru. Bumba, meu boi, meu boi, bumba. Cadê meu boi, Mateus, onde é que está? Simbora, gente! Bumba, meu boi, meu boi, bumba. Cadê meu boi, Mateus, onde é que está? No lendário São Francisco tem carranca navegar e tecem rendas com belezas, rendeiras do Ceará, sedução, que sedução. A festa do divino, cristãos na cavalhada, pelejando como é lindo. Na Bahia tem Romaria, tem, tem sim. Flores e água de pote na lavagem do Confins. mano você! Na Bahia tem Romaria, tem, tem sim. a procissão. E o nosso Rio é um desafio, com seu carnaval atração. O boto se transforma em namorado, bailarino encantado e sedutor ideal. E o sacristão guarda o tesouro da famosa Salamanca do Jaral. Olha o Saci Pererê, cobra grande cai fora, deslumbrando todo mundo. Mocidade, mostra agora, Dina! E o nosso Rio é um desafio, com seu carnaval atração. O boto se transforma em namorado, bailarino encantado e sedutor ideal. Don't do it.